Nu blijkt dat het om een onschuldige autoverkoper gaat. De Mexicaanse regering heeft de blunder toegegeven. In Nederland hebben zeker 147 mensen een defibrillator in hun lichaam die mogelijk niet goed werkt. Bij een deel van hen is het apparaat inmiddels vervangen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging voor Cardiologie die via RTL Nieuws naar buiten kwamen. Bij sommige producten van de fabrikant St. Judge Medical gaat de isolatie van de draden makkelijk kapot, waardoor de defibrillator kan gaan haperen. Op een aantal plaatsen zijn watersporters vandaag door de harde wind in de problemen gekomen. Op het IJmeer zonk een zeilboot met acht mensen aan boord. Ze werden alle acht gered. Op de Loosdrechtse plassen sloegen een aantal zeilboten om tijdens een vlootschouw die door koningin Beatrix werd afgenomen. Op de Westerschelde kwam een Australisch echtpaar op hun zeilboot in problemen.